Gert Kluk met het NOS Journaal. De Italiaanse president Mattering wordt geleid door Carlo Cottarelli. Die heeft gewerkt bij het Internationaal Monetair Fonds. Italië verkeert in een politieke impasse nu er geen coalitie komt... van de populistische Vijfsterrenbeweging en de extreemrechtse Lega. Kandidaat-premier Conte gaf zijn opdracht terug nadat president Mattarella zijn kandidaat-minister voor Financiën had afgewezen. De populistische partijen zien Cottarelli als een vertegenwoordiger van de gevestigde orde... en ze willen zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen, het liefst al in augustus. Den heeft de nieuwe coalitie. Groep De Mos, VVD, D66 en GroenLinks gaan de komende jaren de stad besturen. Er is meer dan zes weken onderhandeld. Morgen presenteren de vier partijen hun akkoord. In Breda is vannacht een taxichauffeur mishandeld door een jongen van 17 die in Rotterdam was ingestapt. Hij werd met een vuurwapen op zijn hoofd geslagen. De jongen zou ook een schot hebben gelost zonder de chauffeur te raken. Het liep uit de hand toen bleek dat de jongen geen geld bij zich had. De politie heeft hem aangehouden. Door het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen loopt de overheid de komende jaren belangrijke inkomsten mis. Maar het wordt voor een groot deel goed gemaakt door meevallers, blijkt uit de voorjaarsnota. Verder draait de economie goed en dat betekent dat de overheid meer geld binnenkrijgt. De voorjaarsnota is een tussentijds overzicht van de lopende begroting van het Rijk. De Marinese illegaal die gisteravond in Parijs een kind redde... dat buiten aan een balkon hing, komt in aanmerking voor de Franse nationaliteit. Verder kan hij aan de slag bij de brandweer. De man werd vanmorgen gehuldigd door de Franse president Macron. Het weer zon, ook wolken. Later vandaag neemt de kans toe op een stevige onweersbui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het oosten.